Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint met het uitspreken van het vonnis tegen Joran van der Sloot. Hij wordt verdacht van de moord op Stefanie Flores anderhalf jaar geleden. Er is 30 jaar cel tegen Van der Sloot geëist. Maar omdat hij een bekentenis heeft afgelegd kan de straf een stuk lager uitvallen. Van der Sloot was ook verdachte in de zaak Natalie Hallway... Amerikaanse tiener die in 2005 op Aruba verdween en nooit is teruggevonden. Maar in die zaak is het nooit tot een proces gekomen. Premier Rutte is het met koningin Beatrix eens dat een hoofddoek geen symbool is voor onderdrukking van vrouwen. In Oman noemde de koningin die uitspraak gisteren onzin. Eerder omschreef de PVV de hoofddoek wel als zo'n symbool. Koningin bezocht de afgelopen dagen twee keer een moskee en droeg daarbij een hoofddoek. Volgens Rutte zijn de woorden van de koningin geen politieke uitspraak. En hij voegde daaraan toe dat hij veel voorbeelden kent van vrouwen met een hoofddoek die niet worden onderdrukt kabinet is niet van plan de accijns voor benzine te verlagen. De benzineprijs in Nederland heeft vandaag de recordprijs van april vorig jaar geëvenaard. De adviesprijs aan de pomp voor een liter is nu 1,75 euro. Minister Verhagen begrijpt dat dat vervelend is voor veel mensen. Maar als we de accijnsen verlagen, zegt de minister, moeten we andere belastingen verhogen of de uitgaven op andere manieren beperken. Verhagen hoopt dat de OPEC meer olie zal produceren, zodat de prijzen dalen. In een bedrijf in Oorschot heeft een brand een deel van een tuinmeubelbedrijf in de as gelegd. In de wijde omtrek waren zwarte rookwolken te zien. De brand woedde op een industrieterrein in de hal van de tuinmeubelleverancier waar veel papier en karton lag opgeslagen. De brandweer vermoedt dat er asbest is vrijgekomen en verricht metingen. Niemand raakte gewond bij de brand in Oorschot. Het weer overwegend droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht bewolkt. Morgen veel bewolking. Temperatuur rond 7 graden. Dit was het en... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoeterwoude 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. A15 Europoort Rotterdam voor knooppunt Benelux 4 kilometer.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 Straks even voor de klok van 5 uur weten we welke plaat nou de beste was in 2011. Voor het zover is hebben we eerst nog 11 andere platen te gaan. En welke dat zijn, dat hoor je dus in het komende uur. Net voor het nieuws van 4 uur hoorde je nog Well Well Well van Duffy. Zij stond 15 weken in de lijst, waarvan 2 weken bovenaan de lijst. 436 punten. Het was alweer drie jaar geleden dat Duffy de Nederlandse hitlijst aanvoerde met haar single Mercy. Alle andere singles die succes hadden waren ook daarna allemaal in 2008 uitgebracht. Maar de radio is nog niet moe van Duffy's oude materiaal en wordt daarom ook gewoon flink gedraaid. Maar het werd wel tijd voor wat nieuws. En dat doet ze dan met eh, het eerste single afkomstig van haar nieuwe album Well, Well, Well. En voor deze single werkte Duffy samen met The Roots. En deze samenwerking haalt het beste uit beide artiesten naar boven. Productiegewijs is het een eh, steengoed nummer en met Duffy's heerlijke, unieke stem kan het eigenlijk helemaal niet fout gaan. Nou, en dat ging er dus ook niet. Ze werd 13e in het jaar 2011 met Well, Well, Well 436 punten. De eerste dan van het laatste uur Eurohit 2011 in zijn handen van Rihanna. Man Down is de vijfde single van Rihanna's vijfde studioalbum Loud. Rihanna liet de fans kiezen over wat de volgende single werd. Ze hadden de keuze uit Man Down, Fading, California Kingbed en Cheers Drink to Death. Het is niet de hoogste eh, notering afkomstig van het album Loud, maar toch wel een hele mooie notering op nummer 12 voor Rihanna. Mendown behaalde 439 punten, stond 17 weken in de lijst, waarvan 8 weken in de top 10. De nummer 1 haalde ze net niet, maar ze stond wel 2 weken lang op nummer 2. life. I know it wasn't right. I can't even sleep, and I can't get it off my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. Ah. ram pa pa pam ram pa pa pam ram pa pa pam Man down ram pa pa pam ram pa pa pam ram niet de hoogste notering van Rihanna, maar met 439 punten wel een twaalfde plek. En dat doet ze toch wel weer netjes. Uh, I shut a man down. Vinden we dus daar. Even kijken, dan gaan we een plek verder. Dan vinden we de Red Hot Chili Peppers, The Adventure of Rain Dance Maggie. 17 weken lang stonden ze in de lijst, waarvan drie weken bovenaan de lijst. Ongeveer vijf jaar geleden dat Stadium Arcadium werd uitgebracht. Dat dubbelalbum van de Red Hot Chili Peppers werd wisselend ontvangen. Met dat succes voornamelijk te danken aan drie sterke singles. Sindsdien zijn er wat turbulente jaren geweest voor de Californische band. De legendarische gitarist die verliet de band, Jones Klingheffer, nam zijn eh, plek in. inmiddels is de rust wedergekeerd en brengt de Red Hot Chili Peppers op 30 augustus 2011 een nieuw album uit. I'm With You. De titel van die Adventure of Rain Dance Maggie, de single daarvan, die eh, lijkt in eerste instantie spannender dan het nummer zelf. De single gaat verder in de lijn van Stadium Arcadium, poprock met wat funky gitaren en hey in het refrein. De baseline van Fleck is sterk en de koepel valt meer op. Verder wordt het eh, nou, niet echt een bijzonder nummer. Ze doen het wel goed, 445 punten. Lipstick, junkie, debunk, the all in one. She came back wearing a smile.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 De Red Hot Chili Peppers, die Adventure of Rain Dance Maggie. In de 17 weken dat ze in de lijst stonden zijn. ze 445 punten. Dat zijn er vier te weinig om plek 10 te bezetten. En plek 10 die wordt bezet door uh, Martin Solveig en Dragonhead. Hello staat daar namelijk, maar daar gaan we straks. Want eerst gaan we even kijken naar wat we dan gehad hebben. Rihanna, Calvin Harris, We Found Love vinden we op plek nummer 20. Lady Gaga en eh, Judas vinden we dan een plek hoger. En die heeft ook meteen twee punten meer, 415. 420 punten voor Rihanna. SNM vinden we op 18. En 17 is voor Enrique Iglesias, Ludacris, Tonight, I'm Fucking You. 424 punten. 429 punten voor de Milk and Sugar Fire Condios. Hey na na na. En op 15 vinden we Adele Rolling in the Deep. 434 punten. Happiness heeft er 436 van Alexis Jordan. Die vinden we dan ook op 14. En Duffy heeft er net zoveel, maar stond twee weken minder in de lijst en staat daarom op 13. Rihanna Man Down vinden we op 12, 439 punten sprokkelde zij in 17 weken bij elkaar. En Red Chili Peppers, The Adventure of Dance Maggie vinden we dus met 445 punten net aan op plek nummer 11. En op plek nummer 10 vinden we iemand die geboren is in het romantische Parijs in 1976 alweer. De house DJ en producer Martin Solvaak. Op zijn dertiende kreeg hij zijn eerste draaitafels en was hij meteen verkocht. En door de draaitafels wist hij het zeker. Een carrière in de elektronische muziek, dat was wel voor hem weggelegd. Zijn eerste echte grote optreden was in de bekende club Le Plage. En hij werkt zich eh, op tot een van de bekende DJ's in het uitgaansleven van Parijs. En zo mocht hij als club van eh, Le Bandou gaan eh, draaien met onder andere Roger Sanchez en Bob Sinclair. In 2002 verscheen het eerste album van deze Franse DJ met daarop onder andere nummers met invloeden vanuit Afrika. En dit album werd goed ontvangen in Frankrijk en we in de loop van de tijd wat hitjes en singeltjes. Die afkomstig waren van weer andere grote albums. Echt een grote doorbraak, die kwam pas in 2010. En in Nederland kwam dat vooral met hulp van eh, de Serious Request. Maar Martin Solveig en Dragonhead met Hello waren in 2010 zo'n beetje de meest aangevraagde plaat daar. Hello behaalde 449 punten, stond 17 weken in de lijst en behaalde zelfs die begeerde nummer 1 positie. FM. I realize if you ask Kevin Kwam al 450 punten en deed dat in 18 weken tijd dat hij in de lijst van Europa stond. Hij komt niet verder dan de positie nummer 3 in de Euro Breakdown. En Kevin Kwam is een man die bij de meeste van jullie wel bekend zal zijn van de nummers eh, I Don't Wanna Be, Chariot en In Love With A Girl. Naast deze hits eh, wist de geboren Amerikaan nog drie andere top 40 eh, nog drie keer de top 40 te bereiken. Je zou kunnen zeggen dat Nederlanders dus wel een beetje gecharmeerd is van deze Gavin de Graaf. Afgelopen zomer toerde de zanger mee met Maroon 5 en Train en natuurlijk kwam daar ook Not Over You ten gehoren. Ondanks het droevige thema is het een levendige en dynamische plaat radio geschikt en zonder twijfel een groot succes. En nummer is al deze positiviteit te danken aan de producer eh, Ryan Tader. Hij had zich in eh, een sterk naar voren komende piano- en drumpartij. Gavin de Glal behaalde 450 punten in het jaartal 2011. 454 werden er gehaald door Maroon 5 en Christina Aguilera. Twee weken lang stonden ze bovenaan de lijst van Europa en 18 weken in totaal stonden ze in de lijst. Het vrolijke gefluit, de herhaling in het refrein en de heerlijke stem van Levin. Moves Like Jagger heeft alle ingrediënten voor een top 10 hit. En dat blijkt ook wel, want plek 8 hebben ze gewoon netjes gehaald. Christina Aguilera mag ook mee op de credits. Slechts een paar zingen draagt de zangeres bij aan het nummer. Ze willen dus eigenlijk meer mee voor spek en bonen. We noemen het een aardige aanvulling dan maar, maar of nu echt het Aguilera was of de andere zangeressen. Veel had zij niet fout kunnen doen op deze plaat. Moves Like Jagger staat natuurlijk ook zonder die bijdrage, namelijk als een groot huis. Room 5 en Christina Aguilera behaalden 454 punten. De single Moves Like Jagger. it goes like this Take me by the tongue now Lekker meeswingen met de mannen van Maroon 5 en Christina Aguilera Moves Like Jagger. Nummer 8 in de Eurohit van 2011. De ontknoping komt steeds dichterbij. Welke plaat is nou de beste van 2011? Wie heeft de meeste punten bij elkaar gesprokkeld? Lady Gaga, die is het niet. Lady Gaga gaat met Born This Way namelijk niet hoger dan plek 7. Na het optreden in het bekende pak na de ontvangst van haar MTV Video Music Award... voor eh, de Music Video of the Year 2010 voor Bad Romance zong Lady Gaga de bekende woorden I'm beautiful in my way, cause God makes no mistakes. I'm on the right track baby, I was born this way. En dat zijn de zinnen die in het zitten van de eerste single van haar derde studioalbum Born This Way. De verwachtingen waren hoog gespannen, want bijna nu al legendarische pop kan eigenlijk niks fout klinken. Born This Way is een electro elektro-pop-nummer waarbij er wonderwaarlijk en lichtelijk teleurstellend niet iets buitengewoons te vermelden valt. Terwijl dat wel bij de, de Modern Monster kan worden voorgesteld. Hoe dan ook bevat het nummer een catchy refrein en luistert het daardoor gewoon heel lekker weg. 16 weken lang hebben we ervan mogen genieten in de hitlijst van Europa. Als hoogste positie kwam ze niet verder dan de eerste plek. Maar ja, meer zijn er ook niet. En daar stond ze wel vier weken lang. 459 punten sprokkelde zij bij elkaar met Born This Way.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 Born waar je behaalde 459 punten en kwam mij niet verder dan een zevende plek. Voordat ik je ga voorstellen aan de nummer 6 gaan we eerst gewoon eens even kijken wat... Uh... Eh, ZFM, Westkust, weerbericht. Wat het weer ons nog gaat brengen. Want vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft wel droog, koelt af naar waardes tussen de 2 en 4 graden. Morgen profiteren we van een hoge drukgebied eh, Bertram. En daardoor blijft het hele dag droog en schijnt geregeld de zon. Windje waait zwak aan zee, eerst nog matig uit het noorden. De temperatuur stijgt naar maximaal 7 graden. Zaterdagavond, zondagnacht hebben we de afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Waar je doet het niet of nauwelijks en temperatuur zal dalen naar min 1 graden. Overmorgen zondag dan zijn er flinke periodes met zon en blijft het droog. Het waait niet meer dan zwak uit het zuidoosten en de temperatuur stijgt weer naar een graadje of 5. Zullen we wat verder kijken, dan zien we maandag en dinsdag nog flink wat zonneschijn, maar wel koud. In de nacht kan het zelfs 3, 4 eh, graden onder nul gaan worden. Gaan we terug naar de lijst, vinden wij de nummer 6, 462 punten. 17 weken lang stonden zij in de lijst. En het is de hoogste notering van vandaag. Welke nooit de nummer 1 positie gehaald heeft in de Euro Breakdown. Ze kwamen nooit verder dan een derde plek en stonden daar gelukkig wel twee weken op. In 2010 is zijn wereld veranderd. Eerst was hij onbekend, maar binnen no time veranderde hij in een ster. Zijn eerste single, Bumpy Ride, werd in heel Europa een enorme hit en bereikte in Nederland zelfs de nummer 1 positie. Toen zijn tweede track Dirty Situations in de tipradar gevlopt is en ook in de rest van Europa niet van de grond afkwam, moest Mohombi bewijzen dat hij geen eendagsvlieg is. Hier koos hij de samenwerking met Nicole Searchinger bekend geworden als een van de Pussycat Dolls. Critici verwijten Mohombi dat al zijn muziek hetzelfde klinkt. En ook in dit nummer is duidelijk het kenmerkende geluid van producer Red One te horen. Maar ik denk dat in dit geval het wel een grote hit kan gaan worden. Een lekkere club banger is het geworden, de nummer 6 van 2011. Mohambi en Nicole Searching in de Coconut Tree. 462 punten sprokkelden zij bij elkaar. I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha Nui Loa. Under the coconut tree Mohambi en Nicole Search in de Coconut Tree behaalden 462 punten. Wat genoeg is voor een zesde plek in de Eurohit van 2011. 8 punten meer, 470 voor de nummer 5. Jennifer Lopez en Pitbull. On the Floor stond 18 weken in de lijst, waarvan 2 weken zelfs helemaal bovenaan de lijst. Het nummer verscheen op het 7 studioalbum van Lopez Love. Het was de tweede maal dat de twee samenwerkten. En ook dit is weer een groot succes. J-Lo en Pitbull, On the Floor. Introducing. to my party people in the club. I'm loose, loose, and everybody knows I get off the train. it's the truth, the truth. I'm like Inception, I play with your brains, so I don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't, don't, don't, don't get it confused, no, 'cause you will lose, yeah. Now, now pump, pump, pump, pump, pump it up and back it up like a Tonka truck. Got If you go hard, you got cone. Baby, if you're ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. lie don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. In 18 weken tijd sprokkelden ze er 470 punten bij elkaar. Jennifer Lopez en Pitbull on the floor nummer 4 die heeft er 16 meer. Is dat ook de laatste die in de 400 punten blijft zitten. 486 voor Snoop Dogg en natuurlijk David Guetta. De man van de samenwerkingen. Madonna, Estelle, Flo Rida, Sia, Rihanna en nu dus ook Snoop Dogg. Snoop Dogg. De single Sweat stond 19 weken in de lijst en behaalde dus 486 punten.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 Weer zijn eigen sound aan dit nummer mee kunnen geven. 486 punten. Wie ook goed bezig is, dat is Rihanna. Ze staat met vijf platen in de top 50 en deze op nummer 3 is de hoogst genoteerde van haar.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 En één week stond ze zelfs helemaal bovenaan de lijst van Europa. in het succes van Viva La Vida, Ordet en All Is Friends hebben we niet veel meer gehoord van Coldplay. Totdat daar opeens die plaats weer was. Every Teardrop is a Waterfall. 18 weken lang in de lijst van Europa terug te vinden. Als hoogste positie stond hij twee weken lang op nummer 1. En dat betekent bij elkaar 502 punten. Genoeg voor de tweede plek outside 2011 Coldplay Every Teardrop is a Waterfall. 502 punten sprokkelde die bij elkaar. En wat is dan de beste plaat van 2011? Een heel groot gat van 502 punten naar 588 punten. De nummer 1 stond namelijk ook drie weken langer in de lijst en stond vier weken helemaal bovenaan de lijst. Het is een plaat met een klein beetje een Nederlands eentje. Pibble hebben we heel lang niks van gehoord totdat hij in eh, oktober 2010 opeens weer met een eigen plaat kwam. Pitbull, Neo Everjack en Nayer. Give Me Everything Tonight is de beste plaat van 2011.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 Rihanna California King met 501. Dat was de top 3. Snoop Dogg, David Guetta, Sweat en Jennifer Lopez Pitbull on the floor maken de top 5 compleet. Er is maar één ding. DJ Zorro en Rob Arms te bedanken voor het eh, meehelpen presenteren van deze lijst. En natuurlijk Albert-Jan Vos te bedanken voor het eh, mooie gedicht wat hij gemaakt heeft over de Eurohit. Volgend jaar hebben we weer een hele nieuwe Eurohit. Kijken welke dan de beste plaat is. Volgende week gewoon weer een nieuwe Euro Breakdown.